Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Argentinië breidt de zoekactie naar een vermiste onderzeeër uit. Sinds woensdag is er geen contact meer met de ARA San Juan. De onderzeeër was met 44 opvarenden op weg van het uiterste zuiden van Argentinië naar een marinebasis een stuk noordelijker. Gisteren zei de Argentijnse marine ervan uit te gaan dat er iets mis is met de communicatieapparatuur aan boord. De onderzeeër wordt niet als verloren beschouwd. Het zoekgebied wordt nu uitgebreid. De Amerikanen hebben een NASA-vliegtuig met geavanceerde apparatuur gestuurd. En morgen arriveert ook een Brits schip om de Argentijnen te helpen bij de zoektocht. De Zimbabwaanse legerleiding gaat morgen opnieuw in gesprek met president Mugabe. Het wordt de tweede ontmoeting sinds het leger afgelopen week de macht greep. Tijdens het gesprek zal vrijwel zeker worden onderhandeld over het aftreden van Mugabe. Dat gebeurt onder leiding van een katholieke priester. Bij een verkeersongeluk in Holte zijn twee mannen van 19 om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten belandde rond het middaguur tegen een boom, waardoor is onduidelijk. Beide mannen zijn ter plekke aan hun verwondingen overleden. De voetbalclubs Nieuw Hete en VV Holte, waar de slachtoffers lid van waren, hebben al hun activiteiten en wedstrijden voor dit weekend afgelast. Roger Federer is gestrand in de halve finales van de ATP-finals. Hij verloor van de Belgische tennisser David Goffin met 2-6, 6-3 en 6-4. Goffin, de nummer 8 van de wereld, had nog nooit eerder van Federer gewonnen. De Belg ontmoet in de finale de winnaar van het duel tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Amerikaan Jack Sock. Die wedstrijd is nu bezig. Het weer, Eerst nog hier en daar buien. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 2 en 6 graden met lokaal voorstaande grond. Morgen periode met zon, maar ook een enkele bui. In het Waddengebied kan het hard waaien.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 got My hormones jumping like a bull eye. Suck it to me like you want to. Ooh. I can take it like a pro, you do not know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a bull eye. Suck it like you want to. Ooh. I can take it like a pro, you know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a bull it to me like I can take it like a pro, you know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a. Take it like a pro, you know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a disco. Suck it to me like you want to.